Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Een groot aantal kranten verschijnt vandaag niet als gevolg van een grote computerstoring. Zeven regionale dagbladen van uitgeverij Wegener zijn erdoor getroffen. De storing zit bij automatiseringsbedrijf Getronics en ontstond aan het begin van de avond als gevolg van kortsluiting. De kranten konden de opgemaakte pagina's daardoor niet naar de drukpersen sturen. Van de dagbladen van Wegener, Wegener Nieuwsmedia zijn alleen Dagblad de Limburger en het Limburgs Dagblad nog met een noodeditie gekomen. Volgens de kranten hebben ook andere bedrijven die gebruik maken van de diensten van Getronics hinder van de storing. De omvang van het probleem is nog niet duidelijk. Drie VN-militairen zijn omgekomen nadat Soudaan geen toestemming gaf om de gewonde mannen per helikopter af te voeren. In het grensgebied tussen Soudaan en Zuid-Soedan raakten de drie Ethiopische militairen zwaar gewond toen ze op een landmijn reden. De VN wilde de drie met een helikopter naar een ziekenhuis brengen, maar Soudaan gaf geen toestemming en dreigde zelfs het toestel neer te halen. De Verenigde Naties onderhandelden bijna drie uur lang over een medisch transport, maar zonder succes. De militairen stierven aan hun verwondingen. In het grensgebied tussen Soedan en Zuid-Soedan zijn ruim 4000 VN-militairen op vredesmissie. Het geweld tussen de twee landen is de laatste weken toegenomen, omdat ze het maar niet eens kunnen worden over de verdeling van de olieinkomsten, de staatsschuld en de grenzen. Vorige maand werd Zuid-Soedan onafhankelijk van Soedan. In Azië zijn de beurzen met flinke verliezen geopend. De Japanse Nikkei-index opende bijna 3,5% lager. De Chinese Hang Seng en de beurzen in Sydney en Taipei zelfs meer dan 4%. Wereldwijd vrezen beleggers voor een nieuwe recessie. Gisteren sloten de beurzen in Europa en de VS daardoor ook al flink in de min. Op Wall Street verloor de Dow Jones-index ruim 4%, de grootste daling in bijna drie jaar. In Nederland sloot de AEX ruim 3% lager. De zorgen onder beleggers leiden ook tot een daling van de olieprijs. Die staat nu op het laagste niveau in zes maanden. Het weer, eerst nog af en toe wat regen, in de middag ook wat zon. Het wordt zo'n 22 graden.